Katrien Straatman met het NOS Journaal. De chaos op Schiphol op 29 april werd veroorzaakt door problemen met de noodstroominstallatie. Duizenden reizigers stranden toen en op de toegangswegen ontstonden gevaarlijke situaties. Dat blijkt uit de eerste resultaten van TNO-onderzoek. Op 29 april was er een stroomstoring in Amsterdam... waardoor de noodstroomvoorziening van Schiphol werd ingeschakeld... maar die bleek niet goed te werken. Zo had een tijdelijke noodstroominstallatie in Terminal 3... andere instellingen dan de andere noodstroomvoorzieningen ook ontstonden er fouten in het datanetwerk. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank vindt dat de Europese Centrale Bank snel een einde moet aankondigen van het grootschalige opkoopprogramma. De ECB koopt nu elke maand voor 30 miljard euro aan obligaties op, vooral staatsleningen van eurolanden. In de Tweede Kamer legde Knot uit dat de inflatie in de eurozone nu lang genoeg stabiel is en dat de economie voldoende is aangesterkt. Het bestuur van de ECB komt morgen in Letland bijeen om over het beleid te praten. Michael P., de man die ervan wordt verdacht dat hij Anne Faber heeft verkracht en vermoord, wordt ook vervolgd voor mishandeling van drie personeelsleden van het Pieter Centrum, waar hij ter observatie was opgenomen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij begin februari smiddags een medewerker van de kliniek aangevallen en s'avonds nog twee anderen. Tilburg probeert de huismus weer terug te krijgen in de stad. En daarom worden dakpannen uitgedeeld met daarin een soort nestkastje. Moderne huizen hebben nauwelijks meer spleten en kieren... waar de mussen hun nesten in kunnen bouwen. Het aantal huismussen in Nederland is daardoor de afgelopen 40 jaar... gehalveerd tot ongeveer een miljoen. Het weer zonnig, het is 22 graden aan zee en 27 tot 29 graden in het binnenland. Er ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Morgen begint droog en zonnig. Het wordt nog wat warmer dan vandaag. In de loop van de dag ontstaan opnieuw stapelwolken... die morgen in de zuidelijke helft kunnen uitgroeien tot stevige onweersbuien.